De avacabo FNV heeft het hoogste orgaan van de FNV bijeengeroepen. De FNV-bond voor de publieke sector vindt dat van samenwerking met de PVV geen sprake kan zijn... en wil dat FNV-voorzitter Jongerius niet ingaat op de uitnodiging van PVV-leider Wilders om te komen praten. Wilders nodigde Jongerius zaterdag uit nadat ze zelf in de Volkskrant had gezegd dat ze met de PVV wil praten. In een interview zei ze dat de FNV politiek neutraal is en met de Duvel en zijn oude moer wil samenwerken om een goede AOW te krijgen. Een prominent lid van de Amerikaanse Democraten wil dat president Obama meer troepen naar Afghanistan stuurt. Diane Feinstein, de voorzitter van de Senaatscommissie voor Veiligheidsdiensten, zegt dat de missie ernstig gevaar loopt. Volgens haar zijn de Amerikaanse troepen op dit moment niet eens goed in staat om zichzelf te beschermen. Ze steunt de oproep van generaal McChrystal, die Obama gevraagd heeft om 40.000 extra militairen. Dat is opmerkelijk omdat alleen de Republikeinen tot nu toe het verzoek van McChrystal steunden. De meeste democraten willen dat Obama andere mogelijkheden onderzoekt, zoals het versterken van het Afghaanse leger. Vanochtend om 6 uur gaat de nieuwe single van Michael Jackson in première. Het nummer This Is It verschijnt dan online op de website van de overleden zanger. Het is het slotnummer van de gelijknamige documentaire en staat ook op het laatste album van Michael Jackson, die bij de eind oktober uitkomen. This Is It was oorspronkelijk de naam van de laatste serie concerten die hij zou geven. Michael Jackson overleed op 25 juni, voordat de concerten in Londen zouden beginnen. Het weer wisselend bewolkt en enkele buien, soms met onweer. Minima vannacht rond 9 graden.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 Baby, have some trust and trust trustin' when I come with lust and lustin'. Cause I bring you that comfort. I ain't only here cause I want your body, I want your mind too. Interesting is when I find you, and I'm interested in the long haul.